Drie uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Aziatische beurzen zijn in de min geopend. De Nikkei in Japan noteerde een kleine 2 verlies... en in Zuid-Korea leverde de Kospi direct 3,8 in. Er bestaat onder meer de vrees dat de kredietwaardigheid van Frankrijk wordt verlaagd... ook al zeggen kredietbeoordelaars dat daarvan geen sprake is... President Sarkozy heeft zijn vakantie onderbroken... en zijn ministers gemaand met plannen te komen... om het overheidstekort sneller terug te dringen. Op Wall Street sloot de Dow Jones-index ruim 4,5 lager. In Britse steden is het tot nu toe rustig gebleven. De politie is opnieuw massaal aanwezig op straat... en ook beschermen buurtwachten zelf hun eigendommen. Alleen in de Londense wijk Eltham was een incident. Daar bekogelde een groep van ruim 100 man de politie met flessen... Volgens omwonenden riep de groep rechtsextremistische leuzen. In de politiek gaan stemmen op om een streep te zetten... door de aangekondigde bezuinigingen op de politie. Mogelijk gaat premier Cameron daar vandaag op in... tijdens een extra zitting van het parlement. De brand in een sportschool in Heerlen is onder controle. De brand brak even voor 9 uur uit, mogelijk in de sauna van de sportschool. Voor zover bekend raakte niemand gewond, het gebouw is wel volledig in de as gelegd. De politie in Oeganda heeft hard ingegrepen bij een protestmanifestatie van de oppositieleider Besigye. Duizenden mensen hadden zich in de stad Masaka verzameld om de slachtoffers te herdenken die vielen bij de protesten in mei en april. Agenten schoten toen zeker negen mensen dood. Kort nadat Besigye gisteravond een toespraak had gehouden... dreef de politie de massa uiteen met traangas. In Oeganda wordt al maanden geprotesteerd tegen de hoge voedsel- en brandstofprijzen. Het weer vannacht en ochtends in het noorden regen, overdag zonnige periode.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 Maar nu is hij weer in Amerika om daar weer een tour af te werken. Jordan Robert kwam met een van zijn hits uit 1988. Don't Be Afraid of the Dark. En in die periode, eind jaren 80, toen eh, had hij een reeks van hits. Right Next Door kan je misschien nog herinneren. En anders ook nog eh, Smoking Gun. Robert Cray dus, Don't Be Afraid of the Dark. Welkom. Het tweede uur wordt dit van de nacht ging anders bij de VARA op Radio in. En ook in dit uur een aantal studiosessies uit de VARA-archieven. Vanuit de VARA-archieven komt een optreden van de Nieuw-Zeelandse combinatie, het duo OMC... En verder een opname uit de VRT-archieven, de Vlaamse Radio 1. Die hadden onlangs een eh, speciale sessie met Eva de Roveren. En daar was een beroemdheid bij. Luca Bloem, die deed samen iets met even over op vocalistengebied. Daar straks meer over. Wees is aandacht voor Madonna en bijzonder haar dochter. Haar dochter die, eh, heeft al een kledinglijn uitgestippeld op 14-jarige leeftijd, ja. Maar nu is daar ook nog iets eh, anders bij gekomen, namelijk een make uplijn Ze eh, heeft een make uplijn die bestaat uit oogschaduw, nagellak en lipgloss. Nou ja, het kind in de voetsporen van moeder, zou ik maar zeggen. Moeder die gaat uh, binnenkort op tournee, maar voor ze op tournee gaat... gaat ze eerst nog een eh, album maken met uh, producer William Orbit... waar ze eerder mee samenwerkte. Madonna dus. There are too many questions. There is not one solution. There is no resurrection. There is so much confusion. And the light skin. I got you under my skin. I got you under my skin. I got you under my skin. There is no comprehension. There is real isolation. There is so much distraction. What I want is a celebration. Got You Under My Skin van Cole Porter werd al in 1936 gecomponeerd door eh, Porter. En in 1966 was het een hit voor de Four Seasons... met de stem en de zang natuurlijk van eh, Frankie Valli erin. Cole Porter die het schreef. En daarvoor hoorde je dan eh, Madonna met Love Profusion. Profusion. En zoals ik al zei, Madonna die is op dit moment samen met William Orbit bezig... om een nieuwe album te maken. Samen met William Orbit maakte ze in 1998 al Ray of Light... En mm, de loop van dit jaar en anders begin volgend jaar... dan moet dat album verschijnen en aansluiten daarop... gaat Madonna weer op tournee. Benieuwd of ze ook Nederland zal aandoen. Madonna dus. Daar had ik het al even over 1936. Nu komt echt een opname uit de jaren 40. Er is namelijk een eh, nieuwe cd verschenen bij eh, de stichting Dr. Jazz. En Dr. Jazz die... Eh, uh, repareert, restaureert oude jaren 40 opname op zo'n hoog niveau... dat je denkt dat het vandaag de dag opgenomen is. In dit geval gaat het om opname van het radiokest onder leiding van Dick Willebrands. Dick Willebrands, uh, ja, die, is, eh, die heeft nogal een beetje gebalanceerd op een grijs gebied in de Tweede Wereldoorlog. Want hij werkte namelijk voor eh, de Duitse bezetter. De Duitsers die hadden ook uitzendingen die gericht waren op eh, Engeland. Eh, de zender die heet Calais 2. En de opdracht aan Dick Willebrands was om dat ze de Engelse luisteraars moesten bereiken... om zo Amerikaans mogelijke muziek te maken dat wat in Nederland dan weer verboden was. <laughs> nou, die opnamen die zijn voor het merendeel bewaard gebleven... en die bewaarden op namen die zijn dan weer opgepoetst door de stichting Dr. Jazz. En die hebben recentelijk eh, een cd uitgebracht. Een cd met daarop eh, al die opnamen onder de titel Yearning. Ik laat je eh, zo'n opname horen. Uit 1943 moet het zo ongeveer zijn. Love Come Back To Me. Dick Wellebrand zelf aan de piano. van Oscar Hammerstein, the Second. En het werd gespeeld door het orkest onder leiding van pianist Dick Willebrands uit de Tweede Wereldoorlog.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 Trailers for sale rent, rooms to at fifty cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, 1964, toen werden in ieder geval opgenomen. Roger Miller, King of the Road. En het nummer is weer uit de mottenballen gehaald door uh, eh, Grootgutter C1000... voor een tv-commercial. Een tv-commercial die vrijwel dagelijks te zien is. En dan hoor je op de achtergrond... Eh, niet de volledige versie, daarvoor moet je zijn bij De Nacht Klinkt Anders. Maar daarvoor, eh, dan hoor je op de achtergrond eh, Roger Miller's King of the Road. Tijd voor het geluid van een echte punkband. Ja, zo klinkt een punkband. Dus normaal begint dadelijk wordt het heftig hoor. Hier is Green Day. Summer has come and passed. The innocent can never last. me up when September ends. Like my father's come to pass, seven years has gone so fast. Wake me up when September ends. Coming, who we are as my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. September September Ends. En Green Day die is door het eh, weekblad Rolling Stone uitgeroepen tot uh, beste punkband aller tijden. Nou, dat heeft meniging de wensen doen eh, fronsen. <laughs> De, wenkbrauwen doen fronsen dat Green Day als punkband nummer 1 staat. Want nou, hoe is de verdeling? Op de tweede plek stond uh, The Clash, drie de Ramones, vier de Sex Pistols, vijf de Dead Kennedys, zes Iggy en de Stooks. 7 Black Flag, vervolgens The Misfit. Op 9 Social Distortion en op 10 dan Bad Brains. Nou, zoals je merkt tussen 2 en 10 allemaal bands die... Eh, niet of nauwelijks nog eh, bestaansrecht hebben. En Green Day die bestaat nog steeds, want vorig jaar... toen waren ze ook de headliner op Pinkpop. En alle fans van eh, Green Day zijn kennelijk gemobiliseerd... om te stemmen op die poll die het blad Rolling Stone organiseerde. En ze doen, er stond Green Day dan bovenaan bij de verkiezing van beste punkband alle tijden. <laughs> en je hoorde van de band nog eens keer eh, Wake Me Up When September Ends. Dit is Nacht Hinkt Anders bij de Varen op Radio 1. En regelmatig hoor je daarin ook studiosessies. Studiosessies uit uh, eh, verschillende, eh, verschillende Hilversumse programma's. Wat je nu gaat horen, dat komt uit een Brussels programma. Radio 1-sessies van de VRT. Ja, ook daar op zijn Radio 1. Een 17 juni jongsleden, toen was daar een optreden van Eva de Rover... met diverse muzikanten, Vlaamse muzikanten. En een van de muzikanten die ook daarbij was, die kwam niet uit Vlaanderen. uit Ierland, Luca Bloem. Zijn succes, Sunny Sailor werd gezongen. Je Luca zingen in het Engels. En Eva de erover uiteraard in het Vlaams. On a day of days... I stood and gazed over the western sea. Startled and struck and frightened to look when a mermaid called to me. toveren. is schoon gedaan. Deze opname van Luca Bloem samen met eh, Eva de Rover eh, uit het eh, VRT Radio 1-programma Radio 1-sessies. Eva de Rover samen met Luca Bloem, opgenomen 17 juni jongstleden... in de studio van de VRT in Brussel. En Sunny Sailor Boy... Afgelopen zondag overleed Marshall Grant. Marshall Grant was in de jaren 40, 50 medewerker van Johnny Cash. Samen met Luther Perkins en Cash vormden deze drie mannen de Tennessee Three. Dit is een van de successen uit die periode.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 En hij was op dat moment bezig met de voorbereidingen van een concert... waarmee hij geld wilde ophalen voor de restauratie van het huis... waarin Johnny Cash als jongen opgroeide. Afgelopen zondag is Marshall Grant overleden op 83-jarige leeftijd. En je hoorde de drie mannen nog eens een keer met een opname uit 1959. Wat je nu gaat horen is nog ouder. Komt uit 1952. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves flancs n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves j'en n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Le monde se rue sur moi, sauf les cul ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. a stand that every life must end. Uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go. Uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one they got none. Home. hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me, oh, all I see. say. I come clean. I wonder every day as I look upon your face. Oh, oh. Everything you gave and nothing you would take. Oh, nothing you would take. Every I come clean. on the other side. Pearl Jam. Net als eh, U2 hebben die ook iets te vieren. U2, die, eh, daar hadden we het al eerder over. De, die vieren op dit moment het feit dat 20 jaar geleden hun cd Achtung Baby uitkwam. En 20 jaar geleden toen eh, kwam Pearl Jam bij elkaar. Nou ja, 20 jaar is eigenlijk alweer 21 jaar geleden. Maar dit jaar wordt dat uitgebreid gevierd, dat 20 jaar bestaan van Pearl Jam. Onder andere met een film, een boek en nog meer <laughs> sneusterijen. Maar die film die gaat eh, in september in première. Dat zal allemaal gebeuren op het Toronto International Film Festival. Dat wordt gehouden tussen 9 en 19 september. Dan zal Pearl Jam 20 daar, 20 daar in première gaan. De soundtrack van die eh, film die zal eerder in Nederland uitkomen. Eerder in Nederland dan de film. De film dat zal eh, denk ik nog wel een halfjaartje op zich eh, laten wachten... voordat die eh, vertoond wordt in de bioscopen. Maar de soundtrack is in ieder geval al vanaf 20 september in Nederland verkrijgbaar. Op cd dus uiteraard. En verder ook nog een boek, alles rondom Pearl Jam 20. 20 jaar bestaan van de band. En je hoorde nog eens een keer dat hele fraaie Just Breathe... wat zo'n anderhalf jaar geleden uitkwam. Lowlands, dat staat volgende week te wachten hier in Nederland in Biddinghuizen. Een van de bands die daar zullen verschijnen, dat zijn de Fleet Foxes uit Seattle. Net als Pearl Jam. En dit zullen ze ongetwijfeld ook spelen, want het is een nieuwe single. de Fleet Foxes. Vrijdagavond eh, volgende week zal dat klinken in de goldstand op het terrein van eh, Lowlands. Fleet Foxes, de nieuwe single Lord Lorelei, die zal je dan ongetwijfeld ook horen. How Bizarre, dat was een eh, hit in 1996 voor een Nieuw-Zeelands gezelschap. OMC, een popduo uit Auckland, daar kwamen ze vandaan. Polly Fiumena en Ellen Jason, dat waren de mannen. Fiumena, Paul, eh, Polly Fiumena, die leeft inmiddels niet meer. Die is eh, vorig jaar op 40-jarige leeftijd overleden. 23 juni 1996, toen was het tweetal te gast bij Henk Westbroek. Denk aan Henk. En dit was toen hun grote hit. Een wereldhit voor OMC. How bizar. Well, the bell is in the back. freed sinners in the front, and we're cruising down your freeway in your hot, hot sun. Suddenly, red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step up onto the line. Belly preachers for comfort, senators hard drives. Policeman taps his shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre. Destination unknown as we pulling for some gas. Officially pasted poster reels of smile from the pack. There's elephants and acrobats, there's lion, snakes, monkey, and belly breach righteous, sister Cena says funky.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 And people jump and jive and the clowns have stuck around. There's TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marine police reporters ask where, for and why. Billy yells, we're out of here, and Cena says right on. We're making moves and starting grooves before they knew we were gone. We jumped into Chevy and we headed for big lights. And if you wanna know the rest out, by the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre. Ooh, baby.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 It's in my face. It's in my face. Yeah, It's in my face. Yeah, yeah. It's in my face. Yeah, yeah. It's in my face. 20 juni 1996 de opname uit Denk aan Henk van OMC met hun hit How Bizarre. Rest your weary head and let your heart dit weekend in het Beatrix Theater in Utrecht nog steeds de musical We Will Rock You. Met de geschiedenis van Queen en vooral de muziek van Queen... die daarin te beluisteren en te bewonderen valt. Of dit erin zit, ik weet niet. Ik heb de musical niet gezien. Je hoort in ieder geval uit 1980. Play the Game van Freddie Mercury en de zijne. En dit basgeluid, dat hoort bij Amatorski. Geen amateurgeluiden van Amatorski. Maar professionele popmuziek. Ze komen uit België. Twasky, de nieuwe single van hun hit Soldier. Tot aan het nieuws. En daarna hoor je Marion Faithful. En het volgende uur ook cabaret. Hier bij de nacht klinkt anders. Winter's fall And he wants to grow Like a soldier's heart A screeching crow like a soldier's heart, a screeching crow.